eerst het NOS nieuws van 5 uur. Jobboot met het NOS journaal. De nieuwe informateurs Rosentaal en Wallage voeren op dit moment gesprekken met de fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. De informateurs hebben de opdracht te werken aan een Paars Plus kabinet. Volgens de vorige informateur, Cenk Willink, doet zo'n coalitie op dit moment het meeste recht aan de verkiezingsuitslag. Omdat die partijen bij de verkiezingen bij elkaar 16 zetels winst hebben geboekt. De fractievoorzitters hebben afgesproken dat ze terughoudend zullen zijn met tussentijdse mededelingen. Femke Halsema van GroenLinks is gestopt met twitteren. In het internationale klimaatrapport van het IPCC zijn geen wezenlijke fouten ontdekt. Ook blijft de hoofdconclusie dat de aarde opwarmt als gevolg van menselijk handelen overeind. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving, dat het rapport tegen het licht hield. Eind vorig jaar ontstond er ophef over fouten in het rapport, bijvoorbeeld over het smelten van gletsjers op de Himalaya. Iraanse vliegtuigen worden niet meer bijgetankt op vliegvelden in Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten. Het Iraanse staatspersbureau heeft dat bekendgemaakt en heeft gezegd dat de boycott sinds vorige week geldt als gevolg van sancties die door de Verenigde Staten aan Iran zijn opgelegd. De brandstofboycott moet het regime in Teheran verder isoleren. De halve finale op het WK voetbal tussen Nederland en Uruguay wordt gefloten door de Oezbeek Rafjan Irmatov. Hij leidde eerder de kwartfinale van Duitsland tegen Argentinië en ook de openingswedstrijd tussen Zuid-Afrika en Mexico. In sommige steden in Nederland kunnen mensen de wedstrijd morgenavond buiten volgen op grote schermen. Dat kan onder meer op het Museumplein in Amsterdam, op het Stadhuisplein in Rotterdam en in Eindhoven zelfs op drie pleinen. In Utrecht worden geen grote schermen geplaatst, maar de gemeente neemt wel maatregelen om de Oranjefans na de wedstrijd ruimte te geven om feest te vieren bij een overwinning. Zo'n 2500 Nederlanders zien de wedstrijd morgen live in Kaapstad. Onder hen zijn prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Het weer bewolkt en in het oosten wat regen. In het westen opklaringen, middagtemperatuur van 19 graden op de Wadden tot 24 graden in Limburg.